De race door ruig gebied werd stilgelegd. Honderden reddingswerkers zochten naar de hardlopers... maar een aardverschuiving vanwege het extreme weer maakte dat lastig. Later werden de lichamen van de 21 dode hardlopers gevonden. Italië is winnaar geworden van het Eurovisie Songfestival. De rockband Moneskin kreeg vooral veel stemmen van het publiek. Frankrijk werd tweede, Zwitserland derde. Nederland eindigde in de achterhoede als 23ste. Het Songfestival op NPO 1 was gisteren het best bekeken tv-programma... met gemiddeld een kleine 5,5 miljoen kijkers. In Amsterdam-West is een man in zijn been geschoten door de politie. Hij stond met een mes bovenop een politieauto. Toen hij daarop werd aangesproken, remde hij met het mes op een agent af. Op Twitter zegt de politie dat ze hem vanwege de gevaarlijke situatie in zijn been schoten. Volgens AT5 is het een 40-jarige Amsterdammer en vertoonde hij verward gedrag. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. In Tel Aviv hebben duizenden Joden en Arabieren samen gedemonstreerd voor vrede. Dit is het huis van ons allemaal, riepen ze. Er werd ook steun uitgesproken voor het staakt het vuren tussen Israël en Hamas. En er werd opgeroepen een eind te maken aan de bezetting van de westelijke Jordaanhoever. Met de wapenstilstand kwam donderdag een eind aan een conflict... waarbij Israël luchtaanvallen uitvoerde op Gaza... en Hamas raketten lanceerde richting Israël. Dan nog het weer.